Negens met het NOS-journaal. Een deel van het Binnenhof in Den Haag is vanmiddag korte tijd afgezet geweest... na de arrestatie van een man die zich volgens de politie verdacht gedroeg. Hij is aangehouden. De rugzak die de man achterliet is onderzocht door een explosieve verkenner. De vergadering van de ministerraad is ondertussen gewoon doorgegaan. Premier Rutte staat open voor een gesprek met de organisatie... achter de grote klimaatdemonstratie door scholieren gisteren. Rutte zegt dat de jongeren welkom zijn bij hem en minister Wiebes... maar wel buiten schooltijd. Duizenden jongeren bleven gisteren weg van school om in Den Haag te protesteren voor strengere klimaatafspraken. Rutte snapt hun zorgen. Klimaatverandering raakt ons allemaal. Maar de jongere generaties krijgen het meest te maken met de gevolgen, schrijft hij op Twitter. Het kort geding van de politiebonden tegen de Haagse burgemeester Krikke is van de baan. Volgens ACP-voorzitter Van de Kamp heeft Krikke de voorwaarden die ze had gesteld aan een blokkadeactie ingetrokken. Maar volgens de burgemeester had ze helemaal geen voorwaarden gesteld kort geding zou vanmiddag dienen. Om hun verzet tegen de pensioenplannen van het kabinet kracht bij te zetten... willen de vakbonden blokkadeacties houden bij twee gebouwen in Den Haag. Huurbemiddelaars brengen nog altijd ten onrechte kosten in rekening bij huurders. Uit onderzoek van de autoriteit Consument en Markt blijkt dat 70% van de bemiddelaars gemiddeld zo'n 200 euro vraagt. De wet verbiedt dat als de bemiddelaars werken in opdracht van een verhuurder. Volgens de ACM maken ze misbruik van de overspannen woningmarkt. ACM roept mensen op om een klacht in te dienen via Consuwijzer als ze onterecht moeten betalen. In 2014 en 2016 ondernam de ACM ook al actie tegen deze praktijk. Het weer bewolkt, soms wat regen of motregen. Een graad of 9 is het. Er staat een krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is het stormachtig. Vanavond gaat het een tijdje harder regenen. In de nacht wordt het droger. Dan koelt het af naar een graad of 6. Morgen vooral in het zuidoosten kans op een bui. Een verder periode met zon. Zondag is het regenachtig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 It's live, live, it's all the way live. Don't even have to walk, don't even have to drive. Just slide, slide, slip it, slide dat maakt jullie blij ook op internet. www.zfmzandvoort.nl is a desert with its life underground. many times sweet desire.